Mautschreurs met het NOS Journaal. Minister Van der Steur vindt dat chatten met kinderen over seks strafbaar moet worden. Van der Steur wil de zedenwetten aanpassen om kinderen beter te beschermen... tegen nieuwe digitale vormen van seksueel misbruik. Ook seksuele afpersing via internet, het zogeheten sextortion, moet verboden worden. Aanleiding is onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen... dat aantoont dat veel juristen niet uit de voeten kunnen met de huidige zedenwetgeving. Het doek is definitief gevallen voor elektronica-keten Dixons. In oktober 2015 maakte het bedrijf na een faillissement een doorstart... maar nu gaan toch de laatste 30 winkels dicht. Dixons gaat online wel verder. Een aantal winkels verandert in Phonehouse, iCenter of MyCom. Volgens het bedrijf kunnen de meeste medewerkers aan de slag blijven. Psychiater en schrijver Jan Voedrijnen is overleden. Hij is vooral bekend door zijn boek Wie is van Hout. Voedrijnen was in de jaren 70 een van de voormannen van de zogeheten antipsychiatrie. Die beweging had kritiek op het opsluiten van psychiatrische patiënten in een inrichting in de bossen en het toedienen van elektroshocks. Jan Voederenne pleitte voor meer praten en minder medicatie. Tot het eind van zijn leven bleef hij patiënten zien. Jan Voederenne was 87 jaar. Voormalig Ajax-speler Evander Snow staat volgende week terecht voor zware mishandeling en poging tot doodslag. Hij zou in 2013 samen met familieleden twee mensen hebben mishandeld. De slachtoffers werden tegen het hoofd en het gezicht geschopt. Snow speelde tot 2011 bij Ajax, maar had daar weinig succes en kreeg ook hartproblemen. Hij speelde ook voor NAC Breda en RKC Waalwijk. Zijn voetbalcarrière eindigde ruim een jaar geleden in België, waar hij speelde voor Westerlo. Het weer vannacht is het helder en droog en het gaat tussen de 3 en 5 graden vriezen. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het westen regen of natte sneeuw. Het wordt niet warmer dan een graad of 2 en in het oosten van het land kan wat sneeuw vallen. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A2 Amsterdam-Utrecht voor knooppunt Holendrecht 3 kilometer... Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofaar en Sveenkie 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum de nasleep van een ongeluk tussen Hendrikje de Wambacht en Sliedrecht 6. Op de A15 richting Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen 6 kilometer. En op de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 5 kilometer. Tot zover de verkeers...